de Eredivisie. Vitesse werd aan het begin van de competitie overgenomen door de Georgische zakenman Mirab Jordania. Met het geld dat hij meebracht werden nieuwe spelers aangetrokken. Desondanks werd dit seizoen pas twee keer gewonnen. Het weer half tot zwaar bewolkt, hier en daar een bui, vooral in het midden en zuiden, later ook zon.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 In het centrum van Rotterdam is een appartementencomplex in aanbouw deels ingestort. De bouwplaats ligt naast de Bijenkorf. Er zouden een paar mensen gewond zijn geraakt. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen, maar de politie zegt dat er nog mensen onder het puin kunnen liggen. Er zijn één of twee verdiepingen naar beneden gekomen. De vier grootste pensioenfondsen hebben veel moeite hun dekkingsgraad omhoog te krijgen. Uit de laatste kwartaalcijfers blijkt dat de reserves te laag blijven, vooral vanwege de lage rente. Ze lopen daardoor achter op de herstelplannen. Als de dekkingsgraad te laag blijft, kunnen de fondsen besluiten om de premie te verhogen of de pensioenen te verlagen. Het gaat om het pensioenfonds ABP, het pensioenfonds Zorg en Welzijn en de pensioenfondsen voor de metaal, PMT en PME. De Sakharovprijs van het Europees Parlement gaat dit jaar naar de Cubaanse dissident Guillermo Fariñas. De journalist Fariñas ging eerder dit jaar in hongerstaking. Hij eiste de vrijlating van 25 zieke dissidenten. Na ruim vier maanden stopte hij met zijn hongerstaking, na de bekendmaking door de communistische machthebbers dat de zieke dissidenten samen met 27 anderen zouden worden vrijgelaten. De prijs van het Europarlement is vernoemd naar de Sovjet-dissident Andrei Sakharov. In België heeft het Openbaar Ministerie tegen de verdachte van de parachutemoord levenslang geëist. De verdachte, de 26-jarige Els Klottemans, werd gisteren door een jury schuldig bevonden aan moord op een vriendin. Beiden waren verliefd op dezelfde man. Klottemans zou de parachute van haar vriendin onklaar hebben gemaakt, waardoor die te pletter viel. Het is nu aan de rechter om de straf te bepalen.